Het is vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Mexicaanse stad Veracruz zijn tien lijken gevonden. Volgens de politie lagen zeven lichamen in een verlaten vrachtwagen. Drie doden werden langs de kant van de weg gevonden. Het lijken de zoveelste slachtoffers in de door drugsgeweld geteisterde havenstad Veracruz. De bloedige strijd heeft deze maand al tientallen levens gekost. In Veracruz staan onder meer de zogeheten Zetas-killers en het Zetas-kartel elkaar naar het leven. De Zetas-killers claimen bezorgde burgers te zijn... die het Zetas-kartel willen uitschakelen. Maar de politie zegt dat de Zetas-killers de zoveelste bende is... die de drugshandel in handen probeert te krijgen. Onderhandelingen tussen Georgië en Rusland... over toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie zijn mislukt. Rusland is verreweg de grootste economie buiten de WTO... en probeert al 18 jaar lid te worden. De VS en de EU steunen die poging inmiddels... om zo de relatie met Moskou te verbeteren... Russische toetreding moet unaniem worden goedgekeurd... en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abhazie en Zuid-Ossetië... die het beschouwt als afvallige regio's. Moskou controleert die gebieden sinds de oorlog met Georgië in 2008... en weigert die gegevens te verstrekken. Diplomaten vrezen dat de relatie tussen Rusland en het Westen verslechtert... als Rusland geen lid kan worden van de WTO. In Irak heeft het leger de beveiligingsoverdracht van de grote steden aan de politie uitgesteld. Die stond gepland voor eind dit jaar, maar de militairen vinden dat de politie niet goed genoeg is uitgerust en dat agenten slecht zijn gemotiveerd. Daarnaast vreest het leger dat het geweld in de steden zal toenemen als de laatste 44.000 Amerikaanse militairen Irak eind dit jaar verlaten. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het is 2 tot 6 graden. In het oosten kans op vorst aan de grond. Overdag regenachtig. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Blekkenhorst. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van 4-7 van BNN. En dit uur duiken we in de platenkast van Lucky Fons de Derde, want zo heet hij officieel. Ik moet het helemaal uitspreken. Ehm, ja, Lucky Fons de Derde, de bekende Nederlandse singer-songwriter uit, eh, uit Nijmegen, begon in het, eh, in het Engels, bracht eh, later weer een, een, plaat uit in het Nederlands. Inmiddels heeft hij er al vier gemaakt. De Wereld Draait Door kwam hij op een gegeven moment ook als, als vaste vervanger eigenlijk van, van Roel van Velsen, die ook daar weer natuurlijk weer ja, bekend werd. Um, Lucky fonds de derde dus. We vroegen hem om eens eh, zijn elf favoriete platen uit te zoeken. En toen kwam hij met een lijstje met meer dan elf nummers. <laughs> Jawel, maar we moesten natuurlijk een beetje streng zijn. En het viel niet mee, maar er is wel een, eh, ja, een prachtig lijstje, mag ik toch wel zeggen, overgebleven. Met, eh, met mooie kleine nummers. Hier en daar een, een oude bekende, een beetje een klassieker. En ja, welke platen het allemaal zijn, dat hoor je nu. Crack the playlist. Lucky Vons, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Oh, hi. Uh, crack the playlist. Jij hebt voor ons je elf mooiste nummers uit je platenkast gehaald. Daar gaan we zometeen zeker naar luisteren, uiteraard. Maar eh, wat ben je op dit moment aan het doen? Ehm, nou, ik ben hier nu eh, aan het voorbereiden voor twee buitenlandse tours die er aankomen. Ehm, in november heb ik een lange tour door Duitsland. En die begint dus in Noord-Italië, gaat helemaal door tot Denemarken. En in Engeland, eh, Engeland in december. En ik heb nu nog, voor mij loopt het seizoen in Nederland een beetje nu af dit jaar. Dus ik heb nog een paar shows. Donderdag in eh, Amstelveen, in de P60. En ehm, nou, dan nog een show in Valkenswaard. Ik weet even niet wanneer uit mijn hoofd op het Vogelstrikkelsfestival. En dan, eh, dat is dan weer bijna allemaal. Ja, en voorbereiden, wat houdt dat dan in? Je nummers nog een keer oefenen, nieuwe erbij maken? Eh. Eh, ja, dat, ja, een beetje. Ja. Gewoon een beetje doornemen. En wat nieuwe, in het, voor die tours ben ik echt nieuwe nummers aan het schrijven. Want dat vind ik altijd leuk dat ik dan wat nieuws heb om te zingen op een tour. Ik wil altijd, als ik een nieuwe tour begin, wil ik altijd wat nieuws hebben om te zingen. Om het, eh, om het bloed fris te houden. Dat zijn ah. dus je eigen nummers die je straks eh, in het buitenland gaat laten horen. Nu eh, terug naar de nummers die je voor ons hebt uitgekozen. Ik wil wel nog even iets zeggen over de selectie. Ja. Dit is mijn, eh, wel de melancholische... Dit is wel een beetje met het oogst op herfst allemaal geselecteerd. Want ik de donkere kant van Lucky Ja, ik heb zoveel dingen dat ik mooi vind dat ik dacht... ik moet wel even... Ehm, deze selectie is gebaseerd op een eerdere selectie die ik gemaakt heb... met mijn favoriete droevige liedjes eigenlijk. Um, eh, dus, eh, dus ik waarschuw alvast eh, dat mensen die niet van melancholische muziek houden, die mogen de radio uitzetten. Ben je een <laughs> beetje droevig ingesteld? nou, niet droevig ingesteld, maar ehm, ik, ik waardeer de schoonheid van melancholische en dat zit ook heel erg in mijn muziek. Kijk, mijn, mijn, mijn imago is een beetje van een vrolijke Frans, maar mijn muziek is ook wel, heeft ook wel een, een, donkere kant. Misschien is dat imago ook wel een beetje balans of zo. Is dat ook je uitlaatklep? Ehm, ja, dat, nou, dat weet ik niet. Ik doe niet aan zelfpsychologie. Ik wil wel nog één ding vertellen over wat ook nog komt. Op, er komt een documentaire over mij op de VPRO. Ook? Ehm, ja, op 26 november wordt die, op, die is opgenomen nu. Eh, die wordt nu geëdit zeg maar, door de regie van eh, David Kleiweg. En die wordt, wordt die in, gaat die in première. En die wordt een week later op televisie uitgezonden op Nederland 3 op de VPRO, 26 november. En wat gaan we daarin zien, Lucky Fonds? Alles. Alles? Alles wat je altijd al had willen weten, nee. Het is een documentaire, het gaat heel erg, het is helemaal geschoten op uh, Vlieland. Een eiland wat een beetje ja, waar ik of gewoond heb en gewerkt en waar ik heel veel liedjes ook over geschreven heb. Ik heb daar, ik heb daar ook gewoond, dus het is echt mijn tweede thuis, Vlieland. Maar ja, dat is heel spannend, dus ik denk dat het persoonlijke film wordt. Ik, ja, ik weet het niet, ik heb hem nog niet gezien. <laughs> Het is voor mij net zo spannend. maar nou, het is een documentaire echt. En, ja, ik vind het wel spannend allemaal, het gaat op première op ITVA, het is echt een groot ding. 26 november, we houden hem in de gaten, die datum. Op televisie dan, ja, Nederland 3. Um, ehm, terug naar de muziek. Naar nou, nummer 1, Sibylle Bayer, die end, die staat als eerste op je lijstje. Ja, dit is een heel aparte cd. Bijna niemand kent het, maar ik vind hem echt heel mooi. Sibylle Bayer heeft één plaat gemaakt en ook volgens mij nooit, nooit meer iets anders, ook nooit opgetreden. Dus het is een erg op, ze leeft nog wel. Een Duitse vrouw, volgens mij is een actrice. Ze heeft ook nog gespeeld in de Wim Wenders film. En het is een heel obscuur verhaal allemaal. Daar hou ik dan ook wel een beetje van. Maar het is een ongelooflijk droevige plaat. Het is een plaat eh, die gaat eigenlijk in zijn geheel over, het, eh, ja, over, over een soort verwerking van de verdriet. Het is maar niet helemaal duidelijk waar het precies over gaat, maar het heeft allemaal enorm melancholisch. Het is ook duidelijk op een kamertje opgenomen. Het is misschien niet eens bedoeld om ooit uitgebracht te worden. Maar ik vind het zo'n mooi intiem eh, document, dat album. En dit is het eerste lied daarvan. The End. Ja, The End. It's the end. friend of mine. It's the end, friend of mine. Time is over. Well, we could simply say, I love you. Now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you again, trying to face this damn situation. Man, I can't, it's the end. Friend of mine, it's the end. Sweet friend of mine, dear friend, I cannot tell the reasons why we started well good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt. Do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over when we could simply say, I love you. Now you open the door. I feel cold. Why can't I? end friend of mine. It's the end, friend. End van Sibylle Bayer. Ja, Lucky Fonds. Het is inderdaad niet echt een nummer waar je heel vrolijk van wordt. Mm, nee, maar troostrijk is ook wat waard. En het is, ja, het is, het, is, het is heel mooi. Het, is, het, heeft nog wel een verhaal staart je dit verhaal. Want ehm, op een gegeven moment kwam ik er, ging ik een beetje zoeken van... nou, hoe is die, plaat, hoe is die cd nou uiteindelijk in mijn collectie beland? Eh, want ik heb het een keer hier in een winkeltje gekocht... En toen bleek dat haar zoon had ervoor gezorgd, die, die had die opnames ontdekt en die heeft het dus uitgebracht. En ehm, die zoon heette Robbie Bayer, toevallig. En nu ehm, was er een Nederlandse sing songwriter die is er, een jongen die heet Kim Jansen. Eh, die ik heel erg bewonder. En die vertelde dat zijn cd geproduceerd was door een Robbie Bayer. Dus ik zeg van, toch niet, heb je toevallig zijn moeder ontmoet? En zei hij, ja, dat was een uh, ja, oud vrouwtje, die zat een beetje sibiele. Dus, <laughs> en dat was, dat was haar dus. En dat was voor mij een soort ontdekking. Maar zij wil niks eh, te maken hebben met... Ehm, ze heeft haar zoon die plaat laten uitbrengen, maar ze, ik geloof dat ze actrice is. Een beetje een dus, zonderlinge vrouw. Hank Williams, die zat ook op je lijstje. Men with Broken Hearts. Is dat ook zo'n <laughs> intiem documentje? Ja, nou ja, Hank Williams is eh, ehm, eigenlijk de oervader van de, het countrylied. Um, ehm, een van de, ja, de, de, de, beste countryzanger ooit, kan je eigenlijk wel zeggen. Ehm, hij heeft een hele mooie, hij heeft een, echt een ontzettend prachtige stem. ik heb mijn scriptie geschreven over onder andere de memoires van Bob Dylan. En eh, in Bob Dylan beschrijft in zijn memoires eh, ook eh, op een gegeven moment over wat de stem van Hank Williams voor hem betekent. En dat hij, dat hij, dat hij die stem is voor hem heilig, zeg maar. Dus op het moment dat Henk Williams zingt, dan kan hij echt geen stap meer verzetten of zo. Nou, en dat heb ik ook wel een beetje. het is eigenlijk een oproep om medelijden te hebben met uh, these men with broken hearts. You'll meet many just like me upon life's busy street. With shoulders stooped and heads bowed low and eyes that stare in defeat for souls that live within the past, where sorrow plays all parts. For a living death is all that's left for men with broken hearts. You have no right to be the judge, to criticize and condemn. Just think, but for the grace of God, would be you instead of him. One careless step or thoughtless deed, and then the misery starts. And to those who weep, death comes cheap. These men with broken hearts. Oh, so humble you should be when they come passing by. For it's written that the greatest men never get too big to cry. Some lose faith in love and life when sorrow shoots her darts. And with hope all gone, they walk alone, these men with broken hearts. You've never walked in that man's shoes or saw things through his eyes. Or stood and watched with helpless hands while the heart inside you dies. Some were paupers, some were kings, and some were masters of the arts. But in their shame, they're all the same these men with broken hearts. Life sometimes can be so cruel that a heart will pray for death. God, why must these living dead know pain with every breath? So help your brother along the road, no matter where he starts. For the God that made you made them too. These men with broken hearts. Man with Broken Hearts van Hank Williams. Je luistert naar Crack the Playlist met de elf mooiste nummers van Lucky Fonds. En we zijn alweer bij uh, Boubacar Traore. Spreek ik dat zo goed uit? Eh, nee. Nee. Eh, dit is Boubacar Traoré. Ah, nou. Boubacar, ja, Boubacar Traoré is een eh, Malinese eh, eh, gitarist. En ehm, de Malinese gitaarmuziek is eigenlijk heel erg verbonden met de Amerikaanse blues. Dus ik bedoel, oorspronkelijk kwamen veel slaven ook uit eh, West-Afrika natuurlijk. Dus er zat al, zo is Afrika zeg maar in de Amerikaanse blues beland. Maar die Afri de modernere gitaristen, zoals Boubacar of zo, die, die luisterden ook wel natuurlijk weer naar Amerikaanse blues. Die oorspronkelijk die door Afrikaanse muziek beïnvloed is. Dus er zit een soort wisselwerking in. Het is, het eigenlijk, het is eigenlijk de zustermuziek van de Amerikaanse blues. Die Malinese gitaarblues. Ze noemen het ook wel eens woestijnblues. Dit is een, eh, eigenlijk een opname. Ehm, dit komt eigenlijk uit de soundtrack van een documentaire over Boubacar Traoré. En de titel van die documentaire is uh, Je pour toi. Dus ik zal zingen voor je. En ehm, hij, dit, dit is ook dan weer een <laughs> beetje een verdrietig eh, verhaal. Want hij, die documentaire gaat een beetje over zijn vrouw. En dus hij, ik zal zingen voor je. Hij zingt eigenlijk veel over eh, zijn overleden vrouw. En ehm, ja, dit is ook weer iemand zo, met zo'n droevige stem. Het sluit mooi aan bij Hank Williams eigenlijk. dus ik vind het een heel hartverscheurende stem. Boebacar trouwens Lucky, dan gaan we eigenlijk, eh, ja, blijven we een beetje toch in de droevige muziek, mag ik toch wel zeggen. Want de volgende is van Joanna Newsom, On a Good Day. En alweer ja, het verlies van een geliefde, van een relatie. Ja, zeker, ja. Nou, Joanna Newsom wou ik graag in eh, hebben, omdat ik ook eh, wat moderne dingen wil hebben. Joanna Newsom is eigenlijk een, een tijdsgenoot van mij. Ze is ongeveer even oud als mij. En ik vind haar zij is misschien wel mijn eh, favoriete singer-songwriter van eh, dit moment. Dat is mijn, mijn, mijn zeg maar, zeer gewaardeerde collega. Ik heb haar ook enkele keren live mogen zien. En eh, dat was zo mooi dat ik bijna... Ja, ik heb me een beetje als een groepje gedragen. Ik ben zeg maar de volgende dag daar weer heen gegaan. Een beetje achter haar nagereisd. Overigens nooit ontmoet, maar wel... <laughs> zeg maar gewoon dat ik drie keer achter elkaar naar haar optredens ging. Zij heeft vorig jaar een album gemaakt, dat heet Have One On Me. En het is bijna een conceptplaat over de teleurgang van een relatie. Over de opkomst en de teleurgang van een relatie. En eh, dit is eigenlijk een heel klein kort nummer, On a Good Day. Waarin ze eigenlijk ehm, ja, een beetje verdriet heeft over het feit dat hij het uitgemaakt heeft. En eh, hier zit een poëtisch detail in dit nummer, wat mij altijd eh, heel erg raakt. Dus zij zingt op een gegeven moment I had begun to fill in all the lines, right down to what we'd name her. Dus eh, ik had al alles mooi ingekleurd voor mezelf. Ik had het allemaal bedacht. Tot en met hoe we haar zouden noemen. Dus eh, ze, dus ze suggereert dat ze een fantasie had over een gezinnetje. Met een, met een dochtertje blijkbaar. En wat grappig is, als je het zou hebben, normaal als je praat over een, over een baby, een toekomstige baby of zo, zou je het woord it gebruiken in het Engels, het. Eh, dus ongeslachtelijk. Want je weet niet of het een man of vrouw Maar zij gebruikt her. Dus daar, daaruit blijkt dat ze een soort van gehoopt had op een soort dochtertje of zoiets. Ja, dat is voor mij als songwriter toch, daar kik ik echt op, dat soort details. Dat, vind, dat, dat ontroert me dan, weet je wel. Dat is zo'n intiem iets om te zeggen. Van, uh, ik had zelfs eh, nagedacht over haar naam, right down to what we'd name her. Dus dat is ja, Joanna Newsom. on a good day. Hey, hey, hey, the end is near. On a good day, you can see the end from here. But won't turn back. luistert naar Crack the Playlist met Lucky Fons. Lucky, The Breeders staat ook op jouw lijstje. Of You. En ehm, zoals je zelf zegt, je zou het niet verwachten... maar je kan wel een feestje met ze bouwen. Nou, <laughs> dit nummer is zo, eh, heeft een soort van droeverachtig verhaal... maar ehm, Ehm, ik, eh, ik vind de Breeders eigenlijk een vrolijke band. Ik heb ze ook wel eens live gezien en die zangeres is altijd zo, die is vaak ook een beetje dronken. Ik heb één keer gezien dat ze eh, ehm, in haar eh, blikje bier begon te zingen en vervolgens uit de microfoon begon, probeerde te drinken. <laughs> maar ja, Off You is dit nummer is een paar jaar geleden gewoon een album van een check en ik vind het ja, ik vind het echt een mooi lied. Het is ook grappig geproduceerd. Er zit in één keer zo'n toon in. Hoor je dan uit het niets. En eh, ja, het is heel mooi. ze heeft een, deze vrouw is inmiddels al, denk ik, wel een jaar of vijftig. Maar ze heeft echt de stem eh, van een tienermeisje of zo. Ik associeer altijd een soort tienermeisjes met deze muziek, The Breeders. Of you. sail, island sail. up on your Een a Good Day van Joanna Newsom. Maar door nu, uh, Lucky, naar een Nederlands nummer, Ede Staal. Ja, dit is Ede Staal met het Hoge Land. En eh, dit heb ik leren kennen omdat het eigenlijk... Dit nummer was in zijn eentje de hele soundtrack van de film De Poolse Bruid. En hij zingt hier in het eh, Gronings over het Hoge Land, het platteland. En ja, ik vind het een van de mooiste lieden over het Nederlandse platteland ooit. Het is de lucht achter Oedhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van No Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de meuns en de moorden. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de rozen het is het torentje van Spiegel. Het is de weg van langs no klooster en de Westvolle langs de diep. Het ben de muns, ben de moon, het ben de kerken en de beur. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinozeur. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een tillende stroet, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomroodsen, van waar we zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaan terecht, totdat de nacht van het hoge land een donker kluit over ons legt. Dat is Milaan, Milo I go to sleep, Lucky. Maar dat gaan we nog lang niet, want we gaan nog even door met, jouw, eh, <laughs> nee. met jouw playlist. I go to ah. sleep van de Kinks. Nou, dit is een ongelooflijk verhaal, want dit nummer is van de Kings. En de Kings, eh, die kennen we allemaal van die mooie melancholisch perfecte popliedjes. Maar dit is zo droevig dat het zelfs voor de Kings te melancholisch was om het eh, op te nemen. Dus het is geloof ik een hit geworden in, eh, in de versie van de Pretenders. Ehm, die zangeres van de Pretenders was ook getrouwd met deze man. En dit gaat over... Ehm, ja, over iemand missen, over in slaap vallen en dan huilen omdat hij niet is. En dit is ook, eh, dit is nooit opgenomen, dus wat je hoort is ook de demo-versie. Ehm, dus een versie maar ik vind dat juist mooi. En soms hou, heb ik een voorkeur voor juist die rauwe, als het nog in een rauwe vorm is, soms vind ik dat bijna mooier dan een soort van gepolijste studio-versie. Dus eh, ja, dit is dan I Go To Sleep. Ehm, dit was dus te droevig voor een album, maar de Kings hebben het wel opgenomen. go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I look around me and feel you are ever so close. from my eyes brings back memories of you to me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there. Blijf wakker. Je luistert naar 4-7. Crack de playlist met Lucky Fons. President's Widow van Jerry Spurlock. En daar zit wel een persoonlijk verhaal achter. Ja, dit is een heel bijzonder iets. Eh, Jerry Spurlock is een eh, zanger die vroeger met Bob Dylan en John Baez en zo speelde in de kroegen van New York... voordat ze die anderen beroemd werden. Maar Jerry zelf niet echt veel bezig geweest met de muziekindustrie. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam. En ik ken hem uit de kroegen van Amsterdam, waar hij wel eens zingt met een zieter op schoot. Een, eh, een zieter. Een zieter heeft hij op schoot. Een soort liggend harpje. Dat we ook wel kennen uit dat, eh, uit het uit het uh, kerstmisliedje Sla de Citer aan. Nou, dat doet Jerry dus. En, er komt een ongelofelijk geluid uit die dingen ook, hè? Wat zei je? Er komt echt een ongelooflijk geluid uit die dingen. Ja het, is, ja, het is een soort liggende harp. Het is eigenlijk een schootharp, heet het volgens mij in het Nederlands. Maar dat weet ik niet zeker. Eh, maar eh, Jerry is... Ehm, ja, hij zingt dus gewoon een beetje in de kroegen. En verder is hij helemaal niet bekend. Maar wij vonden het heel mooi. Dus toen heb ik met mijn producer op een gegeven moment gevraagd van... Eh, joh, zullen we niet eens wat gaan opnemen? En dit is eigenlijk het resultaat. En hij vertelt hier ook de introductie die hij spreekt dat is ook gewoon, hij is tegen ons aan het praten. En dat heeft hij maar één keer gedaan. Maar hij, dit lied gaat over het verdriet dat hij voelde toen JFK was overleden. Daar heeft hij een lied over geschreven. En hij zegt dat ook in de introductie. Wij zaten gewoon een beetje te praten en hij zat een beetje te zingen tijdens deze opname. Toen ik later teruglas hoorde, dacht hij echt van, jeetje, wat is het intens zeg. Ehm, dit is echt heel mooi. Dit is ook weer gewoon een hele rauwe opname. We hebben hier verder ook niks mee gedaan. President's dus Widow van Jerry Spurlock. back in back in 62 way back in 62 john f kennedy was my president he was a hero 63 he got blown away and uh, that that bothered me as a student you know in america and I, it made me feel strange for a long time i don't think i've gotten over the, the shock of ha- having uh, illusions shot out from under you in, in such a dramatic way, you know? I, <laughs> I just come out of a, the first time I'd ever seen Bridget Bardot naked in a, in a movie, huh? I walked out of that movie really being buzzed by Bridget Bardot's body. And uh, somebody walked up to me and said that Kennedy was dead, and I thought he was kidding. It has nothing to do with this song except that it does. It's called The President's Widow. of it all, she broke and cried. I heard somebody say, now don't that only go to show how some people don't know how much they have got until they let go. So I ran to the phone and I called for the doctor. Doctor, I said, I think there's something here that you want to see. The widow, she's gone down, and all the folks just stand around. The doctor said, I don't make house calls, come round in the morning. Now, what do you say? folks just stand around. The doctor said I don't make house calls. Come round in the morning. love gold, some lust for power. Some folks will do most anything they can just to stay high. They'll knock you to your knees just to hear you holler, please. And they'll tell you you don't know how much you have got. You let go. say when you hear people talking that way? They'll knock you to your knees just to hear you holler, please. Then they'll tell you you don't know how much you've got, you'll let go. you go. Walk with me, Lucky Fons. Loop met me mee, ga met me mee, de Seekers. Wat heb je daarmee? <laughs> Eh, de Seekers is een beetje een favoriete band van mijn vader, volgens mij. Dat eh, is een beetje echt zo'n 60s pop, zo'n mooie harmonieën en eh, netjes geproduceerd. Maar dit heeft zo'n zo'n soort van beetje zo'n melancholische beat en een en een beetje een klassieke melodie eigenlijk. Ik heb altijd het idee dat dit een melodietje hiervan uit een of ander klassiek stuk is, maar ik weet het niet. Van, Walk with me, da da da da da da Het klinkt niet echt als popmuziek of zo. Maar ik vind het gewoon <laughs> zo'n mooie melancholische eh, muziek. En ik doe dit ook een beetje voor mijn vader. Dat zijn favoriete bands er ook eh, in zitten. Dat is ook wel leuk. De papa van Lucky Fans. Attentie, daar komt hij. Walk with me van de Seekers. 7 bij BNN. Uh, eh, plaisir d'amour. Ik mag uh, zowaar een beetje Frans ah. eh, met je spreken, Lucky Fons.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 dan met eh, Beth Gibbons en Rustin Man? Een lied over de herfst in zo'n stormachtig weekend. Ik denk het niet. Uh, nee, ik denk het niet. Dit is Beth Gibbons. En Beth Gibbons is een beetje bekend eigenlijk als zangeres van Portishead. Uh, maar ze heeft ook, ehm, en ik ben ook fan van Portishead heel erg... Maar ze heeft ook een soloplaat gemaakt samen met Rustin Man. En Rustin Man was van de band Talk Talk uit de jaren tachtig. Ik weet niet of iemand dat nog kent. Maar... En ehm, dit, is, ja, dit is wel zo'n mooi nummer. Uh, onlangs eh, Janne Schra van Schadinova en Room Eleven, die Nederlands zangeres... Die, die speelde dit nummer ook laatst heel mooi bij de Wereldwijd Door recordings. En toen heb ik het maar weer eens opgezet. En ehm, ik, eh, ja, ik ik vind dit echt een heel mooi nummer. Er komt ook op een gegeven moment helemaal in de verte een soort zingende zaag doorheen. Dus als je goed luistert hoor je op een gegeven moment een zingende zaag. En dat is gewoon, ja, dit, dit nummer is gewoon zo vol magische momenten. Ook het begint met, al met die mooie introductie. En haar stem komt dan in één keer zo in. De eerste wat ze zingt eh, van God knows how I adore life. En dan, oh, dat vind ik iedere keer zo'n soort van kippenvel moment. Echt een goede moderne folkmuziek dit. that's given. playlist van Lucky Fons derde Eindigde met Mysteries van Beth Gibbons en Rustin Man. 26 november, daar gaan we naar uitkijken. Eh, ja, dan komt de, de film op tv. Die, titel van die film heet De Ballade van Lucky Fons. En het is echt een heel... Eh, ja, ja, <laughs> ja, dit film ja, ja, ik weet niet. Ik moet hem zelf ook zien en kijk er ook naar uit. Dankjewel. Hoi. En wat gaan we straks doen? Nou, straks gaan we sporten met Ferdinand, onze vaste voetbalanalist. En we blikken ook vooruit op de Bart Brentjens Challenge. En dat is dan weer mountainbiken. We gaan ook nog even naar Delft, waar een bijzondere brug wordt gebouwd van 14.000 bierkratten. Ja, echt, 14.000 bierkratten. En we blikken nog even terug op de week van Apple. Ben jij nog grappiger dan Koen en Sander? Sexier dan Geraldine. Kunnen Dennis en Valerio hun spullen pakken als jij bij PNN binnenkomt? Grijp je kans en join us. Eh, bij PNN University. De radio en tv-opleiding van BNN. Heb jij een briljant idee voor een nieuw programma? Nou, dat is mooi. Want wij zoeken niet alleen mensen die in de spotlight willen staan... maar ook achter de schermen is er plek voor talent. Dus kun je niet wachten om aan je BNN-leven te beginnen? Kijk dan als de donder op bnnuniversity.nl en schrijf je in.